samen op met jou. De wagen was ons speelpaleis. Jouw donker haar, jouw ogen blauw. Brachten de jongens van de wijs. Ik heb jou zelfs niet eens gezoend. De liefde zag ik nog Maar mijn vriendinnetje van toen werd een fantastisch mooie vrouw. Kleine zigeunerin, jij bent een meisje naar mijn hart waar alle mannen toch alleen van dromen. Kleine zigeunerin. ik nou wil dicht bij jou voor altijd in jouw leven komen? Kleine не сміхає.